In de loop van vandaag worden in Wenen nog eens duizenden vluchtelingen verwacht die eerder Hongarije hebben verlaten. De Oostenrijkse spoorwegen gaan ervan uit dat ze gedurende de dag zo'n 5000 vluchtelingen per trein naar Duitsland zullen brengen. Duitsland heeft met Oostenrijk en Hongarije afgesproken om de vluchtelingen eenmalig door te laten. De politie van Noord-Brabant is op zoek naar vandalen die vannacht een balk door de ruit van een huis in Bakel hebben gegooid. De zware paal verwonde bijna een meisje. Ze zat rond half twee op de bank in haar woonkamer toen de balk door de ruit werd gegooid. Volgens de politie ging de balk rakelings langs haar heen. De politie roept getuigen op zich te melden. Eén persoon heeft zich al gemeld en kon een signalement geven van de daders. De burgemeester van Boekarest is opgepakt voor corruptie. Hij werd even na middernacht van zijn bed gelicht door agenten. Tussen 2013 en 2015 zouden bedrijven die voor de Roemeense hoofdstad werkten... gedwongen zijn een deel van de winst af te staan aan ambtenaren. En de burgemeester zou 10% in eigen zak hebben gestoken. Dat zou hem 25.000 euro hebben opgeleverd. Daphne Schippers heeft bij de Flame Games in Amsterdam gisteravond de 100 meter op haar naam geschreven. Het was de eerste keer dat Schippers in actie kwam sinds ze vorige week bij de WK in Peking goud won op de 200 meter en zilver op de 100 meter. In het Olympisch Stadion was ze gisteravond wel wat langzamer met 11 seconden en 12 honderdste. Het weer, af en toe een bui, maar ook wat zon. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 16 graden. Morgen verandert er nog weinig.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 Die uh, jazzzangeres, moet ik zeggen. Die veel in Frankrijk opereert. En eigenlijk ook aardig wat filmpjes op YouTube heeft staan. Zeer de moeite waard. Heeft ook veel prijzen gewonnen. En mooie stem, mooi begin van deze dag. En ja, wat mag je verwachten deze dag? even kijken. Nou, wat in ieder geval voorbij komt eerste uur. Dexter Gordon, Amy Winehouse, Brentford Marsalis, eh, Peggy Lee... Eh, the King of the Balkan, Jazz, Disco, Gojkovic, Frank Sinatra, Oliver Nelson. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Ga er dus rustig voor zitten op deze zondagochtend en geniet van de mooie muziek. De, de volgende die voorbij komt is Dexter Gordon van een LP die hij gemaakt heeft in 1977. Sophisticated Giant, heel bekend eh, werkje. Heel bekende LP en daar het nummer How Insensitive. Dexter Gordon. LP van Dexter Gordon... Eh, Sophisticated Giant. Eh, Woody Shaw en Benny Bailey speelden hier ook nog mee op de trompet. Een mooie eh, LP, CD moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig. Ja, in de bioscoop draait op dit moment een film over Amy. En dan heb ik het over Amy Winehouse, een journalist Asif Kapadia heeft heel veel eh, vrienden, familie, managers, producers... Eh, mensen die met haar gespeeld hebben geïnterviewd... en daar een documentaire over gemaakt. En ja, dan zie je eigenlijk dat eh, Amy Winehouse een beetje vergelijkbaar is met Billie Holiday. Haar vader en haar partner kwamen er niet zo goed af. En je ziet daar ook commentaar van Tony Bennett... met wie ze, dacht ik, de laatste opname gemaakt heeft. Daarna is ze overleden. Body and Soul met Tony Bennett. Amy Winehouse. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? all for you, body and soul. I spend my days in a it that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending unless I could have one more chance to My life a wreck you're making You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you. looks like the ending Unless I can have one more chance to prove, dear My life a wreck You're making You know I'm yours For just the taking Amy Winehouse. Kijken die documentaire, zeker de moeite waard. Eh. ja, haar eerste cd'tje, Frank, was natuurlijk een vrij jazzy cd. En ook die laatste die eh, de BBC gepubliceerd heeft... met allemaal live opnames die ze ooit in hun archieven gevonden hebben. Erg jazzy. Amy Winehouse, eh, ja, jazz, wat is dat eigenlijk? Ja, soms maak je ook een sprongetje naar de klassieke muziek. je zou een heel programma kunnen vullen met klassieke nummers op een jazzy manier gespeeld. En deze ochtend heb ik gekozen voor eh, Debussy Arabesque. En dan wordt dat gespeeld door Brentford Marsalis. Mooi nummer. deze bekende jazzmuzikant die op de klassieke tour gaat. Jazzmuzikanten die klassiek gaan spelen. Bijzondere cd Romances voor Saxophone 1986. Brentford Marsalis. Eigenlijk een beetje gewoon kamermuziek. Eh, dat zie je dus vaak, jazzmuzikanten die of klassiek gaan spelen of pop. Nou, dat laatste is een beetje thema in deze uitzending. Dus er komt veel popmuziek voorbij door jazzmuzikanten gespeeld. Hele mooie en afschuwelijke. Nou, je hoort het vanzelf. Maar wat we eerst nodig hebben is natuurlijk een eh, heerlijke zwarte koffie.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 En tegelijk mooie muziek. En we hebben natuurlijk allerlei verschillende dingen op het programma staan. En dat is natuurlijk zeer de moeite waard. Eens even kijken wat het volgende is wat we gaan doen. En dat is Dusko uh, eh, Gojevic. Swinging Macedonia. Dus eh, Disco Gojkovic eh, trompet. Nathan Davis saxofoon. Eh, Mal Waldron piano onder andere. Ja, ze, hij is erin geslaagd om de zogenaamde Balkan Sound te vermengen met jazz. En dat, dat heeft toch een waanzinnig mooie LP opgeleverd. In 1966 gemaakt. Zie je ooit ergens op een markt deze LP liggen? Koop hem, want de waarde is ongekend hoog. Volgens mij is het, gaat hij ver boven de 1000 dollar uit. Dus zie hem liggen. Swinging Macedonia. Aarzel niet en schaf hem aan, want het is echt een eh, waanzinnig goede LP. En je zult er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. Andere nummers die erop staan, Night in Skopje, nou eigenlijk veel op noemen. Prachtige LP, genieten. Disco eh, Gojevic, Balkan Jazz zou ik zeggen. Ja, ik moet er wel laatst afbreken. Dit, dat eerste nummer een vrij lang nummer zie ik nu. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Echte Balkan Jazz. Disco Gojevic. Ja, dan gaan we weer eens wat anders doen natuurlijk. We hebben allerlei verschillende dingen in dit programma zitten. Het is zondagochtend, het moet ook een beetje rustig zijn. Nou, die balken dit was nog wel redelijk rustig. Hè? En eh, wat natuurlijk uitstekend bij de zondagochtend past, is deze jongen. Je kent hem allemaal. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever happened to them all? wandering ways. Now I'm reaching back for yesterdays. Till a long forgotten love appears. And I find that I'm sighing softly as I near September. The warm September of my years. As at wishing wells. Now I'm watching children's carousels and their laughter's music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I'm near. September, the warm September of my years, the gold. de onvolprezen Frank Sinatra... Eh, van de fantastische LP uit 1965, September of My Years. Eh, dat was het jaar dat hij 50 werd, de herfst van zijn leven. Nou, hij zingt er fantastisch over. En eh, ja, deze plaat heeft natuurlijk allerlei eh, awards gewonnen. Grammy Award voor Album of the Year. Eh, eh, ook de, de If It Was A Very Good Year heeft een Grammy Award gehad voor de Best Vocal Performance. En dat vind ik nog een nummer waar ik nog een stukje van draai. Dat is e- altijd vroeger een van mijn favorieten geweest. Waarom ik deze eh, LP ook zo mooi vind is... omdat hij eigenlijk de arrangeur eh, Gordon Jenkins is. Nou, daar heb ik een zwak voor, voor die man. Die heeft ook een mooie arrangement gemaakt. It was a very good year. When I was seventeen It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was seventeen. When I was twenty one it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was twenty one. When I was 35 it was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dray. sweet and clear. It was a very good year. van Frank Sinatra op deze zondagochtend. It was a very good year. Nou, dat kon je wel horen. Um, heel mooi gearrangeerd door Gordon Jenkins. Eh, wat ook mooi is, is de muziek van Oliver Nelson. Een bekende Amerikaanse ja, eh, componist zou ik zeggen. Heeft heel veel opgetreden met bekende jazzmuzikant. Heeft ook een waanzinnig bekende LP gemaakt. De Blues and the Abstract Truth. Met de Stolen Moments erop. Prachtig muziek is dat. Eh, heeft ook veel filmmuziek gemaakt. Onder andere de muziek bij Ironside, de Colombo, de Man van 6 miljoen, Bionic Woman. En eh, ja, ook allerlei mooie muziek. En vandaag draai ik van hem Paris Blues met zijn big band. van eh, Oliver Nelson. En een andere bekende arrangeur, componist en bandleider was natuurlijk eh, eh, Fletcher Henderson. ook een heel bekend orkest. Onder andere Ben Webster heeft daarin gespeeld. En ja, deze man is ook bekend om zijn vele goede, mooie composities en arrangementen. En ja, hij leefde van 1897 tot 1952. En een van zijn bekendere nummers is Down South Camp Meeting. Oh. Fletcher Henderson Downstart Camp Meeting. Eh, mooi nummer. Eh, ja, wat voor mij een van de hoogtepunten van dit jaar was, 2015... Eh, was eigenlijk het uitkomen van de cd van Van Morrison... getiteld Duets, The Rework, Reworking the Catalog. En ja, dat is de 35e studioalbum van Van Morrison. En eh, ja, hij heeft een aantal nummers uit zijn rijke oeuvre geselecteerd en opnieuw opgenomen. En dat heeft hij opgenomen met hele grote namen als Mark Knopfler, Josh Stone, Gregory Porter. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Eh, prachtige cd, hele mooie nummers. En ik heb uitgekozen het nummertje eh, Carrying a Torch met Claire Teal, bekende Engelse jazzzangeres. just how much it costs for to keep carrying a torch. Claire Thiel. Geboren 1973, eh, Kildwick, Yorkshire. Engelse jazzzangeres. Eh, heel bekend vanwege haar zangkwaliteiten. Maar ook heel bekend omdat ze ooit het meest lucratieve contact voor een jazzzanger... Eh, bij een platenfirma getekend heeft. als je meer van haar wil horen. Ze heeft een eigen radioprogramma op de BBC. Dus als je Claire Thiel en BBC intikt... kom je er vanzelf uit. Dan zie je wanneer die uitzendingen zijn. Het programma The Big Band Special over big bands. Mooie muziek. Eh, ze doet trouwens al meer programma's. En om het, de zaak af te sluiten ga ik de, van haar laatste cd... At Your Request, eh, cd 2015 draaien...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 Mijn naam is Alko Beuving en uh, wij draaien natuurlijk het tweede uur rustig door met eh, mooie jazzmuziek. Tweede uur staat onder andere op de rol Scott Hamilton. Ja, die komt volgende week spelen in Zandvoort, dus moet ik wel iets van draaien. Nancy Wilson, Brut, Ray Charles en Betty Carter. William Parker en Hammett Drake. Count Basie, Dave Liebman, Carmen Lundy. Nou, eigenlijk weer te veel noemen. Dus zorg dat je er tweede uur bij bent om te genieten van nog meer mooie eh, jazzmuziek. Claire Teel die was eigenlijk bekend door het uitvoering van nummers van de mama's en de papa's. En eh, daar heb ik nog iets van, van West Montgomery, California Dreaming. De laatste. Oh, dat is heel kort, zie ik. Hou je te goed.